Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Eén brief van het OM op je deurmat. En duizend vragen? Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na aangifte is er eentje.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 De helft van hen was nog minderjarig. Bij de brand in het Zwitserse café liepen ook meer dan 100 mensen ernstige brandwonden op. Tientallen van hen zijn naar brandwondencentra in Frankrijk, België, Italië en Duitsland gebracht. De afgezette Venezolaanse president Nicolas Maduro verschijnt morgenmiddag voor de rechter in New York. Dan hoort hij dat hij wordt aangeklaagd voor drugsterrorisme en cocaïnesmokkel. Voorlopig is vicepresident Rodriguez de baas in Venezuela. Als zij niet luistert naar de wil van Amerika, wacht haar een erger lot dan Maduro, zegt Trump. Het is even slikken voor iedereen die morgen een praktijkexamen voor motor- of bromfiets moest doen, want ze gaan niet door. CBR heeft ze geschrapt vanwege de gladheid. Het gaat om meer dan 600 examens. Theorie-examens gaan wel door. Of die voor de auto worden afgenomen hangt af van de plaats. Bij de spectaculaire kraak van een bank in het Duitse Gelsenkirchen... lijken de criminelen veel meer buitgemaakt te hebben dan eerst werd gedacht. De eerste schatting kwam uit op 30 miljoen euro... maar bronnen vertellen het persbureau DPA dat het meer richting de 100 miljoen gaat. Het vermoeden is dat criminelen hun geld in de kluis hadden bewaard. Vanavond en vannacht komt het tot sneeuwbuien, maar in het zuiden is het droog en het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Morgen zijn er opnieuw sneeuwbuien en wordt het 0 tot 3 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Gaan wij eens even kijken naar de weg. Want er gebeurt natuurlijk wel het een en ander vanwege het slechte weer en het gladde wegdek. De A2 in bos richting Maarsen. Daar meldt Flitsmeister een vertraging tussen Nieuwegein en Utrecht-Papendorp. Die is nu 23 minuten. De hoofdrijbaan is daar dicht. Dat komt door een ongeluk met een bus. Wil je richting Amsterdam, volgt dan de borden Almere en Den Haag. Tussen Knoop het Oude Rijn en de afrit Utrecht Centrum... is 2 kilometer file gemeld door een gladde weg. Dat rijdt er allemaal langzaam. En tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Utrecht Centrum... bijna een half uur extra vertraging. De afrit is daar dicht vanwege die ongelukken eh, met die bus. Dan de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Knoop het Oude Rijn en Houten. Ook daar een gladde weg, langzaam het verkeer. En tussen Knoop Lunette richting Hilversum... daar is een verbindingsweg dicht vanwege een gladde weg. De A27 Utrecht richting Gorkum. Daar tussen de Houtse Brug en Hagestein vanwege glad wegdek. 19 minuten vertraging. De file is daar best wel lang, een kilometer of 13. Tussen knooppunt Rijsweert in de richting van de A28 Amersfoort. Stilstaand verkeer daar door een gladde weg. En de A76 Aken richting Keulen, richting de Duitse grens. Die weg is ook dicht. Je wordt daar via een af- en oprit geleid vanwege grenscontroles. Maar dat gebeurt ook als het wat minder eh, slecht weer is. Alex, die appte dit nog. Ik wil het toch nog even te wensen aan de mensen die nu in de file staan... ter hoogte van het Linette in de richting van Vianen. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn twee van de drie rijstroken dicht. Dus ik denk dat daar vannacht nog wel eh, een aantal mensen een x-aantal minuten in de file staan. Het heeft waarschijnlijk dus met het ongeluk die bus eh, te maken. Als je erin staat of ergens anders vastzit, hou vol, blijf rustig, 538 aan en het komt uiteindelijk allemaal goed. We hebben in ieder geval hits voor je, dat is het minste wat we kunnen doen.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 I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last take my rose colored glasses off. was a time when that shit might have worked. Was a time when I just threw a match and let it burn. Now I'm grown, I know what I deserve. I still like that too with the lessons I already learned. Stad Illusion. 10, nou wat zeg ik, 11 minuten over 10. Dit is Radio 538, mijn naam is Martijn. Ik wil eh, eventjes een, eh, een shout-out doen naar eh, vaste luisteraar Marcel. Die app me net, Martijn, wat goed dat je er bent met al die sneeuw. Nou ja, weet je, je doet wat je kan om je werk te doen. We kregen net wel een mailtje van de baas, als je wil... en je chef laat het toe, dan mag je thuiswerken morgen ik heb wel zo'n baan waarbij, althans voor mij, dat een beetje lastig gaat. Dus ik doe er alles aan om op mijn werk te verschijnen. Maar dankjewel Marcel voor de complimenten. Hij stuurt ook nog, ik moet morgen naar mijn nieuwe baan. Eerst mijn nieuwe auto halen. Dat wordt erheen met het OV. Ik zal er een uur of vier over doen. dat denk ik ook wel, ja. Maar weet je wat het ook is? Je moet op zo'n eerste dag ook een beetje rustig aan beginnen. Als je maar uitkijkt. Maar goed dat je luistert. Als je zelf luistert en je zit in een penibele situatie... misschien zit je wel in de auto ergens op een eh, vertraging die er nog is. Meld je eventjes, dan krijg je van mij een virtueel uh, hart onder de riem. En ik draai natuurlijk een hele hoop hits voor je. Want ja, dat is het enige wat ik kan doen voor je. Maar check even in als je wilt. Vind ik leuk. Dan weet je wie te luisteren en, eh, en waar ze zitten. Via de app kan dat vrij makkelijk. Hey, afgelopen einde jaar hadden we al die raps, hè? De Spotify raps, de Strava raps en de Rabobank raps. Maar er zijn ook her en der World Tour raps, eigenlijk. Er komen allemaal cijfers naar buiten over wat artiesten met hun wereldtournees hebben opgestreken. Beyoncé bijvoorbeeld, die verdient 340 miljoen dollar met haar Cowboy Carter Tour. En daarom mag ze zichzelf nu Queen Bee met de B van Billionaire noemen. Ze is muziek miljardair sinds een paar dagen. En Dua Lipa, die je net hoorde, die boerde in principe ook prima. Met 70 miljoen in de plus na haar wereldtournee. En ook Ed Sheeran, die mag niet klagen. Die ging vier jaar lang, vier jaar lang, kriskras de wereld over met zijn Mathematics Tour. Hij deed 188 80 optredens... en verdienen daarmee bijna drie kwart miljard dollar. Hallo. En het enige wat hij dan meeneemt is zo'n loopstation, weet je wel... dat hij zelf geluidjes kan maken. En ja, verder komt hij op in een t-shirt, een spijkerbroek en sneakers.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 en sta je jezelf te vervloeken dat je toch de weg op gegaan bent. Rond die apps, och jochie, ik lig thuis op de bank. <laughs> En Walter stuurt, ik eh, luister vanaf de overzeese gebiedsdelen. Groetjes vanuit de Schelling. Misschien een beetje veel eer voor een Waddeneiland, overzeese gebiedsdeel. Maar toch fijn dat je luistert, jongen. Hier is Maal Smet. chance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever. Hurry up, I'm waiting. 538. Offenbach. Miles away. Jouw hits. Jouw 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly. 58 prijzenpakket winnen. Met erin onder andere de 58 sjaal en de 58 mus. Die komen echt op pas de komende dagen. Kun je winnen als je meespeelt met Weekend 3. Dat is een quizje van drie vragen over het afgelopen weekend. En alleen vraag 3 of je maar goed te hebben. Dus wat je met 1 en 2 doet, kijk maar. Maar vraag 3, daar draait het om. Durf je het aan, en het is echt te doen, om kans te maken op het 50 prijzenpakket, app even het woord 3 met de app van 538. Dan weet ik dat je interesse hebt. Bel ik je even op, spelen we de quiz straks. En wie weet wie je dat bereikt. Dus weekend 3, het gaat om een quizje van drie vragen over het weekend. Alleen vraag 3 of je goed hebt. Appeltje eitje, toch? App even het woord 3 als je mee wilt spelen. Dit is Lola Young. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station? When it was like minus 4 degrees and I, I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me. Yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving, love away, but I want. hard to define in these times. But I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and rare. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Uh, let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain forgive and love away, but I want someone to love me. I need someone to leave me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams.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 Wow, kost je maar 3 minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl. Het is weer Kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%.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 Maar eerst Calvin Harris. Radio 538. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt op 538 je hoorde Loser. Sinds 2021 heeft het niet meer zoveel gesneeuwd in Nederland als dit weekend. Vooral in het midden en zuiden van het land sneeuwlagen van tot wel 30 centimeter <laughs> gemeten. En na verwachting blijven die liggen tot ergens richting het einde van de week. Ik heb zoveel sneeuwpoppen en iglo's vooral gezien. Daarmee kunnen we een groot deel van het huistekort in één klap oplossen. Bouw zo'n ding, verkoop het voor 3 ton en je bent zo klein. Dit is 538. Alesso en Sasha komen eraan. Dit is George Ezra, maar eerst direct. Times are changing. Op Radio 538. Everybody's in a separate find somebody who Maandag 19 januari. Hier met je rekening. Ja, het zijn natuurlijk eh, dure weken maanden geweest. En ik kan me voorstellen dat je het leuk zou vinden als je een deel van die fondsen die je uit hebt moeten geven terugkrijgt. En dan komen wij aan de hoek. Je vrienden van 538. We gaan hier met je rekening spelen vanaf 19 januari. Maar dat betekent wel dat je nu al je rekeningen in kunt sturen via 538.nl of via de app. En wij zijn op zoek naar goede verhalen. Grappige verhalen, emotionele verhalen. Als er maar een verhaal achter je factuur zit. Daar gaan wij namelijk goed op. Hoe leuker het verhaal, hoe meer wij vaak genegen zijn om de knip te trekken. Dus upload je factuur. Zorg er wel voor dat het je eigen factuur is. Dus niet iemand anders uh, zijn uitgaven of een boete of zo. Dat mag niet, maar lees even de regels na op 50.nl. Upload je factuur en uh, omschrijf het hele verhaal even door middel van een voice memo. Die kun je ook mee uploaden. En als je dan vanaf 19 januari jezelf hoort op de radio, bel dan direct 0909. 30538. Ik herhaal 0909 3538. Ben je dan binnen een kwartier in de uitzending... dan krijg jij het factuurbedrag tot op de laatste eurocent achter de komma teruggestort op je bankrekening.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 Pour out a little hope op met Holy Water. Zometeen duiken we het laatste uur van dit weekend in. En weet je nog een beetje wat er gebeurd is dit weekend? In dat geval, als dat zo is, maak je kans op 50 prijzen. Want we spelen zometeen weekend 3. Dat is een quiz van drie vragen over afgelopen weekend. En alleen de derde vraag hoef je goed te beantwoorden om de prijzen te pakken. Wil je meespelen? App even het woord 3 of het cijfer 3 met de F van Ja, Dan weet ik wel hoe laat het is.